12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Na het ziekenhuispersoneel en de leraren worden mantelzorgers mogelijk de volgende groep... die in aanmerking komt voor een coronatest. Dat heeft minister De Jonge gezegd in het Kamerdebat over de coronacrisis. De Jonge is voorzichtig om nieuwe groepen toe te voegen... omdat het onzeker is of er voldoende testcapaciteit zal zijn. Maar als het kan, dan komen de mantelzorgers als eerste aan de beurt, aldus De Jonge. Premier Rutte noemt de datum van 20 mei voor verdere versoepeling van de coronamaatregelen niet heilig. Zo zou het kunnen dat bijvoorbeeld kappers al eerder met mondkapjes aan de slag gaan. Dat wordt nu onderzocht. Maar voor de horeca ziet Rutte nog geen enkele mogelijkheid. Verschillende partijen hadden daar wel om gevraagd. Maar volgens Rutte is het een risico als het drukker wordt op straat. De meeste basisschoolleraren zijn blij dat ze vanaf 11 mei weer les kunnen geven. In een peiling van het lerarencollectief onder 9000 leerkrachten zegt 64% positief te zijn, 27% is negatief en 10% weet het nog niet. De bezwaren komen onder meer van leerkrachten die zwanger zijn of op leeftijd of die een partner hebben met een zwakke gezondheid. De grote natuurbrand in de Deurnse Peel in Brabant heeft al zeker 400 van de 1000 hectare verwoest. Volgens de brandweer is het de grootste brand in Nederland in 40 jaar. Ook in het Limburgse natuurpark de Mijnweg woedt nog steeds brand. Door koolmonoxidegevaar mogen de ruim 4000 geëvacueerde inwoners van Herkenbos nog niet terug naar huis. Veel scholieren kunnen niet goed lezen om volledig mee te draaien en te kunnen draaien in de maatschappij. In een rapport van de onderwijsinspectie staat dat van alle 15-jarige scholieren bijna 25% de strekking van een tekst niet begrijpt. In 2003 was dat nog maar 11%. Nederland scoort daarmee slechter dan veel andere landen. En dan het weer. De wind gaat liggen. Minima vannacht tussen 6 en 10 graden. Morgen veel zon en 20 tot 23 graden. Later meer sluierwolken en aan de kust steekt dan een koude zeewind op.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 find it out to see how you feel about me. Cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget. Cause even though I didn't know you yet, we were bound together then. night. Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose. Alrighty, people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, because we're going to... A zip on my mouth Sometimes I don't even mean it It takes a little while to figure me out I like my coffee with two sugars in it High heels and my jewelry dripping Drinking, I get all fired up Hey, hey, hey Insecure, but I'm working with it Many things that I could get rid of Ain't nobody give it up I made a few mistakes I regret it nightly I broke a couple mama always said, girl, you're troubling. And now I wonder, could you fall for a woman like me? And every time we sit on the couch, or oh, we could just go out for the evening. Hopefully, end up with you kissing my mouth. Hey, eh, eh. hey. You got them blue jeans with a rib up in my head with your fingers in it. Love it when you turn me on. I'm with a little bit of love drunk in the middle where they get down to our favorite song. I made a few mistakes I regret it nightly. I broke a a woman like me. Soon as I brush up on them, I can tell they like me. You know all the man them, I try to swipe me. Now that up, he could afford to ice me. Tell him that's a batch for me, bitch, in your area. But the more bad bitches, then the more merry. Baddies to my left and to the right, a little scary. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? Yeah? i I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era. I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki. I'm really mom. Uh, Apple cut the check. I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It, it's the queen and little mix. Skated on, I'm sorry. My daddy is Indian. All this curry. Mm. Woman like me, like a woman like me. La la la, woman like me feel the same. You said it's meant to be, that it's not you, it's me. You're now for my own good. That's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna say.